Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Israëlische parlementsverkiezingen van vorige week zijn gewonnen door de Likud-partij van premier Netanyahu. De Centrale Kiescommissie heeft bekendgemaakt dat de partij 36 zetels krijgt in de Knesset. één meer dan de Blauw-Wit-partij van oud-legerleider Gans. Eerder leek het er nog op dat de partijen evenveel zetels zouden krijgen. Netanyahu zal vermoedelijk een coalitie vormen met een aantal kleine orthodox-Joodse partijen. Als hij weer premier wordt, zal hij in het najaar de langstzittende premier van Israël zijn. Netanyahu is al regeringsleider sinds 2009 en was dat ook al tussen 1996 en 1999. De Tweede Kamer wil dat de EU de visumplicht voor Albanië weer invoert. Het kabinet moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt de Kamer... zodat criminele Albanese bendes kunnen worden bestreden. De visumplicht voor Albanese werd in 2010 afgeschaft... maar twee jaar geleden drongen justitie en politie aan op herinvoering. Ze signaleren dat Albanese steeds vaker een sleutelrol spelen... bij drugshandel en witwassen. Het kabinet ziet een visumplicht niet zitten... omdat die in Europa kansloos zou zijn... Volgens minister Grapperhaus heeft Albanië kort geleden wel toegezegd dat het wil meewerken aan de opsporing van deze criminelen. Uber gaat naar de beurs. Het bedrijf achter de taxi-app Uber Technologies heeft een aanvraag ingediend voor een beursnotering in New York. De waarde van het bedrijf is volgens Uber 90 tot 100 miljard dollar. Het wordt daarmee waarschijnlijk de grootste beursnotering van dit jaar. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen, minima rond het vriespunt. Overdag zonnige periode, toenemende bewolking met later een kleine kans op een soms winterse bui en een matige noordoostenwind.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 You're on the floor with your hands on your head, and I'm down and depressed. All I want is your head on my chest, touching feet on the ladder. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl see you smiling. Cause I feel so I see you smiling.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 Take it off now, girl. Take it off now, girl. Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful? forever wasn't quite so long. op 106.9 ZFM. red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, out.